uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De reclassering wil dat haar medewerkers in elke gevangenis aanwezig zijn... om gedetineerden direct na hun veroordelingen al te begeleiden. In het AD zegt de directeur van Reclassering Nederland... dat het in drie gevangenissen al gebeurt en dat dat bevalt. Normaal komt iemand pas met reclassering als die de straf al heeft uitgezeten. Volgens de directeur hebben veel criminelen meerdere problemen tegelijk... zoals een verslaving, schulden of een verstandelijke beperking. In zo'n geval is het volgens de reclassering goed als de begeleiding zo vroeg mogelijk begint... omdat het moeilijk is ze weer op het rechte pad te krijgen. De politie in Limburg heeft zeven mensen aangehouden... bij een grote actie tegen hennepteelt. 19 woningen en zeven loodsen zijn doorzocht. Het onderzoek richt zich op de grootschalige handel in spullen... die nodig zijn voor de hennepteelt, zoals hennepstekken. De meeste huiszoekingen zijn in de westelijke mijnstreek... maar ook in Gelderland, Brabant en België zijn invallen gedaan. In Brussel is een politieagent vanochtend vroeg gewond geraakt... toen hij werd aangevallen met een mes. Het gebeurde bij het hoofdbureau van politie in de binnenstad. De dader is vervolgens neergeschoten, meldt de Belgische media. De minister van Justitie zegt dat wordt onderzocht of er een link is met radicalisme. De aangevallen agent en de dader verkeren beide niet in levensgevaar. Ten noorden van Barcelona is vanochtend een passagierstrein ontspoord. De Spaanse autoriteiten melden zeker één dode en tientallen gewonden, onder wie drie ernstig. In de trein zaten ruim 130 mensen. De ontsporing werd veroorzaakt door een aardverschuiving. De afgelopen dagen heeft het veel geregend... wat ook op andere plaatsen in Spanje, in het noorden van Spanje... heeft geleid tot aardverschuivingen en overstromingen. Het weer bewolkt staat een matige tot harde wind uit het oosten. Het wordt 4 graden. In de loop van de middag en avond vooral in het oosten en noordoosten regen...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 Just a matter of minutes before the sun goes down. We're afraid to admit it, but I know. don't try it. It's time that we see it. The fire's dying out. Can't believe that I see this. We're out of chances now.